Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Prins Johan Fries vakantie in Oostenrijk bedolven onder een lawine. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt berichten hierover in de media. Hij is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel, maar hij is nog niet buiten levensgevaar. Prins Johan Frieso is volgens de burgemeester van Leg na 20 minuten gered en naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Het is niet duidelijk of er meer mensen onder de lawine bedolven zijn geraakt. Ook is niet bekend met wie hij op de piste was. Volgens premier Rutte zijn koningin Beatrix en prins Willem-Alexander ongedeerd. De 43-jarige Johan Friso is de tweede zoon van koningin Beatrix en is getrouwd met prinses Mabel. De afgelopen dagen heeft het zwaar gesneeuwd in Leg, het wintersportstadje waar de Oranjes elke winter verblijven. Er werd al dagen gewaarschuwd voor lawines. Het tekort op de begroting is vorig jaar hoger uitgekomen dan eerder was voorspeld. Het kabinet ging op Prinsjesdag nog uit van 4,2 procent, het is 4,8 procent geworden. Volgens premier Rutte zijn er overschrijdingen in de zorg en vallen de belastinginkomsten tegen. Dat is normaal bij een tegenvallende conjunctuur, zei hij. Rutte benadrukte dat de meeste departementen minder hebben uitgegeven dan geraamd. Scholen worden verplicht voorlichting te geven over homoseksualiteit. Minister van Bijsterveld had dat al eerder gezegd in de Tweede Kamer en het kabinet legt een voorstel daarover nu voor aan de Raad van State. Voorlichting over homo's wordt opgenomen in de zogenoemde kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het is aan de scholen zelf om daar inhoud aan te geven, zegt Van Bijsterveld. De minister zag eerst weinig in de verplichting omdat ze bang was dat er steeds meer in de kerndoelen zou komen, maar met het besluit komt ze tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Het weer. Eerst droog, vannacht steeds meer bewolking en regen. Morgen opnieuw bewolkt en op steeds meer plaatsen regen bij een graad of 10. Namorgen een aantal dagen kouder, met vorst in de nacht en zondag kans op winterse buien. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3. Op de A10 Zuid tussen Osdorp en de Rij 3 richting Amersfoort.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 Welkom terug bij het tweede uur weer van de Euro Breakdown. We tellen af naar de nummer 1 van Europa. En even voor de klok van vijf weten we welke plaat op dit moment de beste is in Europa. Iedere vrijdagmiddag doen we dat tussen 3 en 5. Mocht je nou op vrijdagmiddag geen tijd hebben, zaterdag doen we het nog een keer. En dan tussen 7 en 9 komen ze allemaal nog een keer voorbij. 22e jaar weer van deze Euro Breakdown, aflevering 7. Vandaag alweer 17 februari 2012. In de lijst zitten 17 stijgers, 1 zittenblijver, 20 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat twee platen eruit moeten, beide na 16 weken. Malon 30 met New Age en Lady Gaga, You and I. En snel stijger hebben we ook al gehoord, Nico Kinuwaku. De Home Again gaat namelijk in één keer 9 plaatsen omhoog. Snelste daler Flow Flowrider, Hangover 8 plaatsen naar beneden. Een goede week voor Kevin Gore en Sweden. Alweer 17 weken genoteerd in de lijst en daarmee het langs genoteerd geschiedenisboeken zitten vol met 17 februari. Zo ook 1753. 17 februari wordt in Zweden gevolgd door 1 maart. Als het land overstapt naar de Juliaanse kalender op de Gregoriaanse kalender. 1952 op deze 17 februari Kees, eh, Kees Broekman die wint voor het eerste Nederlandse medaille tijdens de Olympische Winterspelen.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 Doe lekker waar je zin in hebt. Al vijf weken lang staan ze nu in de lijst van Europa. ze gaan omhoog hoor. Van 21 naar 15 en daarvoor Beyoncé Love on top. In de vierde week omhoog van 24 naar 17 hey, dan missen we 16. Ja, dat klopt. Hier is van Bruno Mars. It Will Rain staat 12 weken in de lijst en zakt van 9 naar 16. I'm gonna marry, the... the Night. Nee, zo heet de single van Lady Gaga. Dan vinden we in de zevende week terug van 17 omhoog naar 14. make love I'm gonna vinden we deze week Spencer Hill en Nadia Ali en Believe It. Alweer 7 weken in de lijst. gaan omhoog van 25 naar 20. Rihanna, You're the One in de 14e week zak het van 12 naar 19. Roach E en de Easy Way Out staat nu 10 weken in de lijst en zak van 14 naar 18. Beyoncé Love and Tap staat 4 weken in de lijst, gaat van 24 omhoog naar 17. En voor Bruno Mars is het een beetje over. It Will Rain zakt namelijk van 9 naar 16 in de 12e week. Whistle Calavi, Snoop Dogg en Bruno Mars, Young, Wild and Free. In de vijfde week 6 plaatsen omhoog van 21 naar 15. Lady Gaga, Mary the Night, 7 weken in de lijst omhoog, dus van 17 naar 14. Ed Sheeran in zijn Lego House staat 12 weken in de lijst en zak van 11 naar 13. Slechte week ook voor Katy Perry, The One That Got Away, zak namelijk van 5 eh, naar 12. En dat alles in haar 12e eh, week ook dat ze in de lijst van Europa staat. Ondertussen alweer 10 voor half 5. Om half 5 gaan we nog eens kijken naar het weer en verkeer. Wat het allemaal gaat doen dit weekend. En natuurlijk even voor vijf de nummer 1 van Europa. En of dat nog steeds Adele met Hard Turning Tables is. Dat hoor je om eh, na zo'n 5 minuten voor 5. Eerst heb ik voor jou nog de nummer 11 in handen van Vun en Naeli Monwa. We Are Young gaat in de vierde week omhoog van 19 naar plek nummer 11.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 This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. slechtste weken voor Ze zakken namelijk deze week van 7 naar 9. Twee plaatsen verliezen voor de band die, eh, of tenminste de band, de liedzanger daarvan. Die gisteren nog eh, op BBC 2 te horen was, het radiostation daar. Want eh, Chris Martin die denkt dat het heel lastig wordt om een Brit Award in de wacht te slepen. De kans is heel klein dat de cd Milo Xyloto de prijs voor beste album wint. De plaat neemt namelijk in die categorie op tegen 21 van Adele. Alleen als Adele al haar albums op een of andere manier kan laten verdwijnen, dan maken wij nog een kans. Aldus Martin tegenover de Britse radios en de BBC2. De bandleden van Goalplay kijken allemaal ergheid naar de Brit Award. Sommige artiesten maakt het niks uit, maar wij vinden het geweldig. Het is net een soort Olympische Spelen, aldus eh, Martin, maar dan juist voor de bands. Het is leuk om dan ook nog eens een medaille te winnen. Coldplay is genomineerd voor twee Brit Awards. één in de categorie dus beste album en eentje als Britse beste band. Het deel maakt kans op drie prijzen. De Brit Award worden dinsdagavond uitgereikt in de O2 Arena in Londen. En Chris Martin verwacht dus niet dat ze in ieder geval de titel beste album kunnen ze denk ik wel vergeten, zegt hij. Die zal wel weer naar Adel eh, Adele gaan met haar eh, album 21. ZFM, Westkust, weerbericht. Want het is alweer bijna 1 minuut over half vijf op vrijdagmiddag. Ik hoop dat je een leuk weekend tegemoet gaat. Wat gaat het weer dan doen dat weekend? Dat ga ik je vertellen. Vandaag is het nog overwegend bewolkt. Het blijft wel droog. Soms nog wat eh, ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Meest matige tot eh, en matige <laughs> west- tot zuidwestelijke wind. Vanavond en de komende nacht en overheerst wel weer de wolking en blijft wel droog. En de temperatuur daalt naar een graad of 5. En dat alles bij een matige zuidwestelijke wind. Morgen dan overheerst nog altijd de bewolking. Valt er van tijd tot tijd wat lichte regen. De zuidwestelijke wind is dan duidelijk aanwezig en het waait aan zee zelfs hard. Temperatuur morgen Wow, nou, ik doe een graadje of 9. Zaterdagavond dan valt er nog wat lichte regen, maar zondagnacht blijft het wel weer droog en klaart het geleidelijk op. De wind die draait naar noordwesten overal matig tot vrij krachtig en de temperatuur daalt naar 2 graden net boven het vriespunt. Zondag dan zien we vaak de zon, maar soms ook wat bewolking en uit die bewolking kunnen zelfs eh, buien zijn van winters karakter. Ze kunnen namelijk gepaard gaan met hagel en smeltende sneeuw. Temperatuur zondag wel boven het vriespunt, maximaal 5 eh, graadjes zondagavond, maandagnacht, dan is het vrij helder. En doordat het zo helder is, daalt de temperatuur zelfs naar iets onder het vriespunt. Heb ik nog één waarschuwing voor je, want je moet niet te hard rijden in Haarlem op de Prins Bernhardlaan. Daar staan ze nog steeds namelijk te flitsen, dus eh, hou je daar eh, maar netjes aan de snelheid, dat is het veiligste. Het ritme van Zandvoort, voor -M. Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! gaan door met een van de winnaars van de Sound of the BBC van eh, vorig jaar volgens mij. Jesse G en haar single Domino. Die staat al vier weken in de lijst. Dan gaat omhoog van 15 eh, naar plek nummer 8 alweer. I'm feeling sexy and free. She Doesn't Mind. Alweer 9 weken staat hij in de lijst. Hij gaat omhoog van 13 naar plek nummer 6. En voor Jessie G en haar single Domino. <laughs> ja, daar staat ze 4 weken mee in de lijst. En ze doet het eh, goed daarmee. hoor. Vorige week nog op 15. Deze week halveert ze bijna haar plek. Want ze eh, komt terecht op plek nummer 8. Er staat er eentje tussen. Die is van eh, Aura Dion en Geronimo. Die is gezakt in de tiende week van 4 naar plek nummer 7. Langzaamaan gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. Even voor de klok van 5 weten we welke plaat deze week nou de beste is van allemaal.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 Voordat het zover is ga ik eerst nog zeggen dat op 6 Jean-Paul Mind, Mindhond, 7 Aura Dione en Geronimo. 8 is er voor Jesse G en Domino. Coldplay vinden we op 9 met Charlie Brown en Timmy Tempa. Estonian en The Love Suicide is nummer 10 deze week. Mocht je de lijst willen nalezen, dat kan hè. Vanaf 5 uur staat hij gewoon weer op internet. www.zfmzandvoort.nl En dit was de nummer 1 van vorige week. Zak deze week naar 3 toe. In de 11e week Adele en Turning Tables. van deze week vinden we op plek nummer 2. 9 weken staan ze in de lijst en dus nog steeds op nummer 2. De Studio Killers en de Oat to the Bouncer. Adele zakte van 1 naar 3 en dat betekent dat er een andere plaat andersom gaat van 3 naar 1. Gavin DeGraw is op dit moment de beste plaat in Europa. 7 weken lang staat hij in de lijst met A Soldier. when the world's spinning out of control Afraid of what they might lose Might get scraped or they might get bruised You could beg them what's the use That's why it's called a moment of truth Yeah van Gaff eh, van Gavin DeGraw en Soldier. Over zeven weken staat hij nu in de lijst. En dus deze week bovenaan van 3 omhoog naar 1. Twee blijft staan de Studio Killers. Ook Toenemaans en Del Turning Tables op 3. Het was de lijst van deze week. De zevende week alweer van 2012. Straks jongens van eh, het weekend in. Zijn weer een eh, bomvolle show. Er mocht natuurlijk wat meer bekend worden over Prins Friso. Dan zullen ze hij dat ook meteen op de Zandvoortse eten gooien.